Van 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij een demonstratie tegen politiegeweld in Dallas zijn vier agenten doodgeschoten. Zeven anderen raakten gewond. De politie heeft twee verdachten opgepakt voor de schietpartij. Een van hen had een verdacht pakketje bij zich. Een speciaal team onderzoekt nu of daar explosieven in zitten. De betogers demonstreerden naar aanleiding van de dodelijke schietpartijen in Minnesota en Louisiana. Daar werden deze week twee zwarte mannen doodgeschoten door witte politiemensen. Tijdens de betoging openden twee sluipschutters het vuur op de groep agenten. Noord-Korea is woedend over de zwarte lijst van de VS... waarop Noord-Koreanen staan die beschuldigd worden van mensenrechten schendingen. Ook leider Kim Jong-un staat erop. Pyongyang noemt de lijst een oorlogsverklaring... en dreigt met harde tegenmaatregelen. Amerika heeft de goede van mensen en instellingen op de zwarte lijst bevroren. Buiten Kim Jong-un staan er nog tien andere vertegenwoordigers van het regime op. Volgens Belgische experts zijn terroristen in de toekomst mogelijk te herkennen aan hun bloed. Het kan door hun bloed te controleren op sporen van een stof die wordt gebruikt om bommen te maken, meldt de Vlaamse omroep VTM. Als dat zo is, zijn ze in ieder geval in dezelfde ruimte geweest als de springstof. Het gaat om TATP, een mengsel van aceton, waterstofperoxide en een zuur. De stof wordt geregeld gebruikt bij bomaanslagen. Frankrijk is nog steeds de populairste vakantiebestemming onder Nederlanders. Vorig jaar werden bijna 1 op de 5 buitenlandse zomervakanties in Frankrijk doorgebracht, meldt het CBS. Op de tweede plaats staat Duitsland, daarna volgen Spanje, Italië en Griekenland. We gaven vorig jaar ruim 8 miljard euro uit aan zomervakanties in het buitenland. Gemiddeld ruim 800 euro per persoon. Het weer, eerst bewolking met hier en daar een bui, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Et je t'écris trop op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het...